AZ won zijn thuiswedstrijd in de Europa League wel. In Alkmaar versloeg de ploeg Anderlecht met 1-0. Maher scoorde het enige doelpunt. Het weer, vannacht vanuit het noorden wat regen. Morgen overdag zwaar bewolkt en soms wat motregen. Middagtemperatuur dan rond een graad of 8.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 You were so relied upon. Everybody knows how hard you tried. someone else's dream of who you are. Do what's good for you. praise to those, those I sing. Your spirit breaks the shatters into a million pieces your every schoolboy's dream.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 Vandaag ontstond commotie over een interview met Cohen Trouw. Daarin zei hij dat er overeenkomsten zijn met de SP. Het PvdA-kamerlid Timmermans zei daarop in een e-mail dat hij zich niet thuis voelt bij die uitspraken en dat de PvdA zich niet moet positioneren als SP-light. Cohen zei na de vergadering dat hij zich genoeg gesteund voelt door de fractie en Timmermans zei dat alle neuzen weer dezelfde kant op staan. Hij heeft inmiddels begrepen dat de indruk die hij aan het interview had overgehouden niet helemaal correct was. De SGP wil niet verder bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. SGP-leider Van der Staaij vindt dat er al genoeg op dat terrein is bezuinigd. Ontwikkelingssamenwerking is meer een terrein om te hervormen dan om te bezuinigen, zei Van der Staaij in zuur. Het kabinet gaat volgende maand praten over een nieuw pakket aan bezuinigingen en de discussie erover werpt zijn schaduw vooruit. Het CDA wil graag hervormen. PVV-leider Wilders zei erover vandaag dat hij aan hervormingen een belangrijke voorwaarde stelt. Je hoeft er niet eens over te praten op het moment dat de ontwikkelingshulp niet fors naar beneden gaat. De SGP is het daar niet mee eens en de stem van die partij is belangrijk voor het kabinet om een meerderheid voor de plannen te krijgen in de Eerste Kamer. PSV heeft in de Europa League met 2-1 gewonnen van Trabzonspor. In Turkije scoorden Matafs en Toyfone de doelpunten voor de Eindhovenaren. Ook FC Twente deed goede zaken. De ploeg won de uitwedstrijd tegen Steaua Boekarest met 1-0. Eerder op de avond verloor Ajax thuis met 2-0 van Manchester United. AZ versloeg in eigen huis Anderlecht met